3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Stingsstelsel nu al openbaar te maken, zoals de oppositie heeft gevraagd. Als je het stuk publiceert, wordt het kapot gescheurd, zegt hij. Onder meer CDA en SP hebben gezegd dat ze pas met het kabinet willen onderhandelen als het plan openbaar is. Geen achterkamertjespolitiek, zei SP-leider Roemer. Maar volgens Rutte heeft het plan alleen kans van slagen als het juist wel in achterkamertjes wordt besproken. Het kabinet heeft steun van een deel van de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De komende dag houdt de Tweede Kamer een debat over de gang van zaken. De zoektocht naar twee ontsnapte gevangenen uit New York wordt uitgebreid. Ook in de buurstaat Vermont wordt nu naar de twee moordenaars gezocht. Vijf dagen geleden wisten ze te ontsnappen door een gat in de muur van hun cel te hakken en vervolgens via het riool. De twee zouden voor hun uitbraak over, voor hun uitbraak over Vermont hebben gesproken. Een staat met uitgestrekte bossen waar ze zich makkelijk verscholen kunnen houden. De politie heeft voor de klopjacht 450 agenten ingezet. Er wordt nog onderzocht of het tweetal hulp heeft gehad. Mogelijk heeft een medewerkster van de gevangenis meegewerkt aan de ontsnapping. In Engeland hebben dieven een exemplaar gestolen van het nieuwste boek uit de serie 50 Tinten Grijs. Het boek, Grey, komt volgende week uit. De diefstal was maandag. Het is onduidelijk of het gebeurde tijdens het drukken of bij de distributie van de pornografische roman. De uitgever is bang dat details uit het lang verwachte boek nu zullen uitlekken. Het is niet de eerste keer dat dieven voortijdig de hand weten te leggen op een boek waar fans naar smachten. In 2005 werd een exemplaar van Harry Potter en de Halfbloedprins gestolen. De daders wilden dat boek doorverkopen aan Britse tabloids. Het weer, het is helder, het koelt af tot 9 graden. Daarna een zonnige dag met later in de middag wat stapelwolken, maar het blijft droog en het wordt 22 tot 26 graden.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 But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. Wait. I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.